8 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Bij een aardbeving in het midden van Italië zijn meerdere mensen omgekomen. Italiaanse media melden zeker zes doden. Vannacht werd het gebied getroffen door een zware beving... met een kracht van zeker zes op de schaal van Richter. Het epicentrum lag zo'n 75 kilometer ten zuidoosten van Perugia. In verschillende dorpen zouden meerdere mensen onder het puin liggen. Volgens de burgemeester van Amatrice is het dorp grotendeels verwoest. Straten zijn door het puin geblokkeerd en de stroom is eruit gevallen. Centraal-Italië wordt vaker opgeschrikt door aardbevingen. In 2009 kwamen bijna 300 mensen om het leven bij een aardbeving bij L'Aquila. De Turkse luchtmacht heeft de Syrische grensstad Jarablus opnieuw bestookt. Turkse militaire bronnen zeggen dat er ook elite-eenheden de grens zijn overgestoken. Bij de aanval zouden ook Amerikaanse vliegtuigen betrokken zijn. Jarablus is in handen van terreurgroep IS. Turkije richt zich in Syrië niet alleen op IS. Ook de opmars van Syrische Koerden baart Ankara grote zorgen. Turkije wil voorkomen dat die Jarablus veroveren. Turkije heeft bij de Verenigde Staten een officieel verzoek ingediend voor de uitlevering van Fethullah Gulen. De islamitische geestelijke wordt door Turkije gezien als het brein achter de mislukte staatsgreep van vorige maand. Al wordt dat in het uitleveringsverzoek niet als motivering genoemd, zegt Amerika. Wat die motivering wel is, werd niet bekendgemaakt. Vicepresident Biden spreekt vandaag in Ankara met de Turkse president Erdogan. Amerika heeft steeds gezegd dat ze eerst bewijzen willen zien voor ze Gulen uitleveren. Een omstreden stichting uit Qatar heeft het gebouw in Rotterdam gekocht... waarin salafistische moslims een school willen openen. Dat meldt NRC. Het zou gaan om A-Charity. De oprichter daarvan zou miljoenen hebben doorgesluist aan Al-Qaeda-leden in Syrië en Irak en aan Hamas. staat daarom op de sanctielijst van de VN. Het weer zonnig en warm. Vanmiddag 29 graden in het noorden, mogelijk 32 in het zuiden. Morgen wordt het nog warmer. Lokaal 35 graden en ook dan veel zon. Dit was het NOS Journaal. DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden op de A1 Napeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer.